Er waren er 93 tegen 51 in de eerste helft van vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat in de meeste gevallen, zo'n 8 op de 10, er geen geld wordt buitgemaakt, maar er wordt wel veel schade aangericht. De NVB denkt dat aan de stijging nu een eind komt door meer aandacht voor het probleem van politie en justitie. De politie heeft in Grauw in Friesland een lichaam gevonden. De politie was daar de hele dag bezig met een zoekactie naar een vermist meisje van 17. Of de dode inderdaad het vermiste meisje is, weet de politie nog niet, maar ze gaat daar wel van uit. Het meisje sliep met vriendinnen op een zeilboot in Grauw. En vannacht was ze met een groep jongeren op een plezierjacht, zo'n 500 meter van hun lichtplaats. En sinds ze daar rond 4 uur vanmorgen vertrok om naar haar eigen boot te gaan, ontbreekt elk spoor. De vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen gaan komende woensdag verder. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De besprekingen in Jeruzalem staan onder leiding van de Verenigde Staten. Op 30 juli spraken de twee partijen voor het eerst in drie jaar weer officieel met elkaar... tijdens voorbereidende besprekingen in Washington. Minister Kerry verwacht geen snelle doorbraak. De twee honden die in Zeewolde zijn doodgegaan nadat ze hadden gezwommen bij het Erkenmeder strand, hadden waarschijnlijk te veel water gedronken. Ze zijn niet overleden aan blauwalg, zegt de provincie Flevoland. Ook in het zwemwater is geen blauwalg aangetroffen. Het zwemverbod voor mens en dier bij het deel dat bekend staat als het hondenstrand blijft tot zaterdag van kracht. Dan is het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de kwaliteit van het zwemwater afgerond.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 I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend.